Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. Het aantal museumbezoeken is in 2020 met 60% gedaald ten opzichte van een jaar daarvoor. Voor dit jaar verwacht de museumvereniging weer minder bezoekers. komt volgens hen door de verplichte sluiting van musea als gevolg van de coronacrisis. Daardoor waren er ook weinig buitenlandse toeristen. De musea roept het kabinet daarom op om de noodsteun voor de museumsector door te zetten. In dit jaar en volgend jaar. Musea hebben flink moeten snijden in de uitgaven. Het aantal tentoonstellingen nam af en ongeveer 6800 medewerkers verloren hun baan. Ivor Koch, de, echtgenote van Pieter Omtzigt, stopt bij het CDA. Ze is nu raadslid in Enschede. Op Twitter zegt ze dat de afgelopen tijd door de gebeurtenissen binnen het landelijk CDA... een enorme worsteling voor haar waren en een grote impact had op haar gezin. Koch blijft wel aan tot de verkiezingen in maart om haar periode als raadslid af te maken. Haar partner, Pieter Omtzigt, maakte in juni bekend zijn lidmaatschap voor het CDA op te zeggen... na een conflict met de partij. In het betaald voetbal mogen straks stadions weer helemaal vol zitten. Nu mag nog twee derde van de stoeltjes worden gebruikt. Wel moeten toeschouwers vanaf 25 september een vaccinatiebewijs of een negatieve test laten zien. In het katshuisoverleg van gisteren is besloten dat ook de anderhalve meter regel verdwijnt. En dat op veel meer plekken een corona-toegangsbewijs moet worden getoond. Over de evenementensector is nog geen besluit genomen. De openingstijden voor de nachthoreca worden niet versoepeld. Niet tennisser Novak Djokovic, maar de Rus Daniel Medvedev heeft de US Open gewonnen. De Serviër kwam er in New York tegen Medvedev geen moment aan te pas en verloor in drie sets.